Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Horst in Limburg is een dode gevallen bij een auto-ongeluk. Drie mensen raakten gewond, van wie één ernstig. Volgens de politie reed de auto afgelopen nacht tegen een boom. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Palestijnse groeperingen zeggen dat ze een overeenkomst met Israël hebben gesloten voor een staakt het vuren. Volgens Hamas is het akkoord er gekomen op initiatief van Egypte. De Israëlische autoriteiten willen niet reageren op de berichten over het bestand. Wel zijn functionaris van het ministerie van Defensie dat het Israëlische antwoord wordt gedicteerd door de feiten op de grond. Gisteren raakten in de Israëlische stad Sderot drie mensen gewond toen er vanuit de Gazastrook raketten werden afgeschoten. Bij Israëlische bombardementen kwamen in de Gazastrook twee Palestijnen om het leven, melden Palestijnse bronnen. Cuba erkent in een nieuwe grondwet het recht op privébezit en het bestaan van de vrije markt. Staatsmedia hebben meer details bekendgemaakt over de nieuwe grondwet, die naar verwachting volgende week wordt goedgekeurd door het parlement. Het is voor het eerst sinds 1976 dat Cuba een nieuwe grondwet aanneemt. Ook in de nieuwe versie blijft de communistische partij oppermachtig, maar de president mag voortaan hooguit twee keer vijf jaar aanblijven. De broers Castro waren samen bijna 60 jaar aan de macht. Op de A50 bij Best is gisteren aan het eind van de avond een voetganger aangereden door een auto. De man zou plotseling de snelweg zijn opgelopen. De voetganger is met verwondingen aan onder meer zijn been naar het ziekenhuis gebracht. Hoe hij eraan toe is, is onduidelijk. Ook is nog niet duidelijk waarom hij de snelweg opliep. Mogelijk was de man een bezoeker van een muziekfestival in het strandpark Aqua Best dat naast de snelweg ligt. Dan nog het weer. Vandaag veel zon en weinig wind. Het wordt 24 tot 29 graden. Aan de kust is het wat koeler door wind van zee. Morgen wordt het nog iets warmer, plaatselijk 30 graden. Er is morgen wel wat meer bewolking. Dit was het NOS Journaal.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 San Antone or Phoenix, Arizona. Any place is alright as long as I can't forget I've ever known her. Any place is alright as long as I Als je op zoek bent naar een honden- of hanengevecht, vraag het dan Elvin Crow. Als je op zoek bent naar ruzie over pitbulls, politieke vongbal, raadpleeg je Elvin Crow. Als je op zoek bent naar de beste fiddlespeler in Austin, dan is Elvin Crow jouw man. Hij maakte twee tributealbums met muziek van Sir Douglas. De eerste song die je hoorde was Is Anybody Going to San Antonio? We blijven in hetzelfde sfeertje met Nuevo Laredo en Adios Mexico. Welkom en ontzettend veel luisterplezier. In a little border town Way down there in Wave on Laredo, Mexico spider a senorita there Wind blows through her long black hair As I cut a trail all the way down the border goodbye.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 Laura Benitez is een zangeres en songschrijfster uit Berkeley, Californië. Die samen met haar begeleidingsband The Heartache in lokale clubs en zalen optreedt om er op Americana geënte country honky-tonk en rockabilly nummers te spelen. Recent heeft dit geleid tot de release van With All Its Thorns. En dat is een dijk van een album geworden. Mijn favoriete track en haar visitekaartje is het tweetalige Almost the Right One, Kazi Michello. er in de titel van een song honky tonk voorkomt, dan weet je bijna zeker dat het om real country gaat. Luister maar naar Bring Back My Honky Tonk van Bo Bird. Real Country same old thing. Listen to the hip hop cowboy see. Paid seven dollars for one dollar cowboy beer. And I wonder what hell am I doing here? Bring back my honky tonk, that steel guitar. Girls party all night long and then dance up on the bar. Give me a band that'll play country music all night long. With them heels, she must be about six feet tall. She smiled at me and I asked her to dance, and she said, "Son, you don't stand a chance." And I wonder what the hell am I doing here? Bring back my honky tonk, and steel guitar. Girls party all night long, and then dance up on the bar.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 Na deze periode maakte ze volwassen pop en Latin albums die goed verkochten. Met I Never Will Marry blijven we bij de roots en gaan terug naar 1978, toen ze met die song een top 10 hit noteerde. say that love's a gentle thing, but it's only brought. train pulled out, the whistle blew with a long and a change in the clouds' desire. bandje van skizwervers en hippies, die voor het eerst samenkwamen door hun gemeenschappelijke liefde voor sneeuw, plezier en bluegrass, in de schaduw van de berg in Utah. Pixie en de Partygrass Boys verspreiden sinds 2015 het evangelie van whisky en kippen op een eigen muzikale wijze. De aanstekelijke energie en het enthousiasme van hun live shows leverden hen snel een trouwe aanhang op. told myself I didn't want you, but you will keep me up tonight. Said I like the way you talk and stare at me while I hold you tight. But uh, I'm all alone and loneliness is surprising. There's times like these when I like to tickle them strings. Said I was worried that I played you, but now you're playing me. Why is it that this human nature makes you so appealing? But uh, I've got another girl with a body made of wood. She sings to me all night while I tickle her good. For the girl in the next room. I know which one to go to when I need a broom for these thoughts and emotions that sweep under the rug. They both got me and I just can't get enough. that you are a reflection of me. It rings true when you say it and stare at my soul so dearly. But uh, the same thing could be said for the girl in the next room. She's waiting there wondering why I left so soon. Why ah, you say that you are a reflection of me? It rings true when you say it and stare at my soul so dearly. But uh, the same thing could be said for the girl in the next room. She's waiting there, wondering why I left so soon star for the girl in the next room. I know which one to go to when I need a room for these thoughts and emotions to sweep under the rug. They both got me and I just can't get enough. and go while I walk off the beaten path. It feels good to know I've got my stranded lady on my back. So I um, keep wandering forward while my heart is filled with songs and strings I trust they could never do me any wrong. Keep wandering while my heart is filled with songs. In strings we trust, they could never do us any wrong. any wrong. The strings we trust, they could never do us any wrong. Van In Strings We Trust gaan we naar Georgia on a Fast Train. Deze door Billy Joe Shaver geschreven en gezongen song is door veel op de plaat gezet. De song is inmiddels uitgegroeid tot een klassieker. De original van deze week. They say my mammy left me. Same day that she had me, said she hit the road and never once looked back.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 yesterday. Got a good Christian raising and a eighth grade education. Ain't no needin' y'all to treat me this way. Ain't no needin' y'all to treat me this way. De Canadees Tim Hicks met What a Song Should Do. Heet van de naald. dance. You better make you think. If you don't get you sober, you better make you drink. Yeah, it's what you drive to, cry to, make you feel alive to. When you got nothing left to lose, you better get your life break your heart in two. That's what a song should do. daddy used to play. Het blokje Country Songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma. Lex Koopman ontdekte al op jeugdige leeftijd de gitaar en ontwikkelde zich tot een country, rock and roll en blues gitarist van formaat. Naast een gedegen kennis van het Amerikaanse roots repertoire schrijft hij zijn eigen teksten over alledaagse onderwerpen, met een dosis humor en soms een kritische ondertoon. In 1999 maakt Koopman zijn eerste soloalbum Stumbling Blocks, waarvan I Don't Stumble When I Sing afkomstig is. Take a breath, I was still a kid. that just a little bit. could hardly breathe, and it got worse on every fucking word. Seemed to be a curse, and always alone. And when you're feeling lonely, you don't know what you're going through. Yeah, but I got a song, it's the only for me the only thing but it feels like talking through a wall. Any way you can, you avoid a chat, you are so afraid you might get laughed at. And always alone, but when you're feeling lonely, they don't know what you're going through. Yeah, well, I've got a song, it's the only rain probably stumble until I die. I'm gonna ask the Lord for the reason why. And he'll probably say, son, don't get me wrong, but I guess you were born just to sing a song. And always alone, feeling so lonely. You don't know what you're going through. Yeah, but I've got a song it's the only, for me the only. In de vorige aflevering draaide ik al nieuw werk van de Dieter van der Westenband Band en ook Clementine Volker kwam toen aan bod. We laten beide nogmaals horen. Eerst Dieter met Jesse James en daarna Clementine met Where This River Goes. Jesse James was a legend. well, he killed many a man. He robbed the Glendale train. He stole from the rich and gave to the poor. He had a hand and a heart and a brain. Now there is also Robert Ford, that dirty little coward. I wonder now how he feels. He ate from Jesse's bread and he slept in Jesse's bed and he lay for Jesse. light, the moon was shining bright. They robbed the Glendale train, and the people, they says he's dead. They wonder how he'd ever get that far. Robert Ford, it was a fact. He shot Jesse in the back. Well, Jesse hung a picture on the wall. Well, Jesse went to rest with his hand on his chest. The devil upon kill trembled waters cast off these stones that have held me to the bottom for so long. For so long, I've held on. I bow my head and close my eyes. It's time to face goodbye. I'll push off from the shore. this river goes. Na na na na na. Where it goes. Na na na na na. You and I will survive this time of sorrow. We'll get by. And for this we will be stronger in the end. with this end we begin. I bow my head and close my eyes. It's time to face goodbye. I'll push off from the shore and lay down these oars. I don't need to know where this river goes. keep on turning, life will go on. Despite our broken hearts, we can't go back to the way things were. We can't deny the way things are. We can't ever know. where this river goes. river goes. Na na na na na. Where it goes. Na na na na na. Where it goes. Na na na na na. Where it goes. Dit was het blokje Country uit eigen land. Fi5 is enthousiast over de release van hun vierde album The Way These Things Go. Het album bevat kenmerkende verhalende liedjes, slimme arrangementen en aanstekelijke onderwerpen. De band werd in 2017 geselecteerd als officiële showcase act voor de internationale Bluegrass Music Association conferentie. Wat mij betreft een eerste kennismaking, maar zeker niet de laatste. lost. The world's so harsh and strange. It's hard to deal with loss. It's hard to deal with change. songs over ware liefde uitdagend zijn om te zingen, hoe zit het dan met door alcohol aangedreven lustsongs? Whiskey Makes Me Love You krijgt een volledige bandbehandeling op de cd. Hier is een duo-versie om van te smullen. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. Dat was Laura Benitez en de Heartache. Kenny James en zijn vrienden voelen zich even haggard. This talked it off. That hag had passed away. I thought he'd live forever. What more can I say? Fear Feeling haggard tonight, the bottle let me down. Feeling haggard since Haggard ain't around. Speed Buggy USA vertolkt een cover van Take the Last Train to Clarksville. Ik wacht nog maar even, want ik ga zo nog een uurtje door.